Een klein label die eens in de zoveel tijd met aardig werkje komt. gaan verder met eh, Terry Oldfield en Yoga Harmony. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. harusi kafanyika Mwanza eh. Kisa siku chache tukaya naye kwao Dar es Salaam, katoa kwetu kwa baba na baba na furaha yote tumefika leo nyumbani mwake. Kisa siku chache simone mume nyumbani, oh. wadugu nifanyeje? nifanyeje, nifanyeje? Usiku nalala mawazo mingi, machozi menitoka eh. Nasema nini kwa wenzangu? Aha. hivyo, wenzangu wote wamekwisha kuolewa, wamezaa watoto na wabwana zao, furaha ya unyumba, kuzaa, kuendeleza jamaa. Leo mimi naolewa, napata tabu, wa ndugu, nateseka. Mikoshi gani nalizaliwa nayo? Wanaume wa sasa wana uaminifu, eh. wanakanya wana wawezio kununulia gari, na kujengea nyumba kubwa sawa Kilimanjaro, nakupa kila kitu napenda. Pini ya masomo unatupa, buku ya masomo unatupa, kanjo ya masomo unavua. Umekwisha pata bwana mwenye pesa, mwenye gari, kisha wiki mbili tu unalala na baridi. Ubwabwa, ugali, nazi, chai, chapati unapika inachacha. Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto, lakini bahati kanitupa na meno. Mimi na ume wangu tulianza naye Mwanza, harusi ikafanyika Mwanza eh. Kisa siku chache tukaya naye kwao Dar es katoa kwetu kwa baba na mama na furaha yote tumefika leo nyumbani mwake. Kisa siku chache Simone mume nyumbani yo watungu nifanyeje? Usiku na lala, mawazo mingi, machozi menitoka hii, eh. nasema nini kwa wenzangu? wako amebaki wapi? Mikoshi oh? gani nalizaliwa nayo? Wanaume wa sasa wana uaminifu, eh? wadanganya wana wawenzio. Oh? Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto, lakini bahati kanitupa oh. Deze muziek komt van Carlos Vrechteman, Shaman, Power of Sounds. Van het label Oriane Music, maar dan lang geleden. Het is zelfs nog eh, een kantoor in Arnhem hadden. We gaan afsluiten met eh, Klaus Schöning van het Scandinavische label Veurux Muziek met Endless Corridor. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar Peaceful Radio 714. En kan je er geen genoeg van krijgen, dan verwijs ik je naar mijn website peacefulradio.eu.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 dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom. Wilders reageerde op een demonstratie in Oman tegen de leiding van het land. In zijn tweet had hij het ook over die abjecte sultan... Koningin Beatrix zou vandaag beginnen aan een staatsbezoek aan Oman, maar dat is uitgesteld vanwege de onrust in het land. Daarop is besloten dat de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima dinsdag naar Oman gaan voor een privé-diner met Sultan de Kaboes. De excuses van Amerika voor het doden van negen Afghaanse kinderen zijn niet voldoende, vindt president Karzai van Afghanistan. Het volk pikt het niet langer dat er burgers omkomen, zei hij op een kabinetsvergadering waar ook de hoogste Amerikaanse militair bij was, generaal Petraeus. Jonge kinderen kwamen dinsdag om bij een NAVO-aanval in de provincie Kunar toen ze hout aan het sprokkelen waren. Ze waren aangezien voor rebellen. De bevelvoerend officier bood zijn excuses aan, net als president Obama. Maar excuses zijn dus niet genoeg voor Karzai. Hij wil dat er meer wordt gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. In Bokstol is een vrouw ernstig gewond geraakt tijdens carnaval. Het ongeluk gebeurde toen ze op een balkon op de derde verdieping naar de optocht stond te kijken. De politie denkt dat ze zo ver vooroverleunde dat ze over de rand viel...